Problems all left alone. A weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself thought I was someone else, someone good. Yeah. Oh, it's such a perfect day. Oh, such a perfect day.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 Nu is het ministerie van Binnenlandse Zaken daar nog verantwoordelijk voor en beslissen burgemeesters en officier van Justitie samen over het beleid. De burgemeesters zijn bang dat de zeggenschap over de politie bij het nieuwe ministerie te veel bij justitie komt te liggen. De burgemeesters vinden dat veiligheid vooral een regionale aangelegenheid moet blijven... en dat zij het beste kunnen bepalen hoe de politie optimaal kan worden ingezet. In het centrum van Bagdad zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 50 doden gevallen. Volgens eerste berichten was de aanslag gericht op een centrum waar recruten voor het Iraakse leger kunnen worden melden. Deze centra zijn vaker het doelwit van een aanslag. Terreurgroepen zien de recruten als landverraders. De jongste aanslag is een van de bloedigste dit jaar. Voor de Australische westkust ten zuiden van Perth is een man gedood door een haai. Ooggetuigen zagen de man van een surfplank vallen en niet meer bovenkomen. Zes mensen brachten de man weer boven water en zagen dat zijn been in stukken was gebeten. Pogingen om de bloedingen te stelpen en om de man te reanimeren hadden geen succes. Dodelijke aanvallen van haaien komen niet vaak voor. Naast het dodelijk incident in Australië was in december 2008. Wielrenner Robert Geesink doet niet mee aan het WK. Volgens bondscoach Leo van Vliet past de wedstrijd niet in de voorbereiding van de Rabo-renner op andere najaarskoersen, zoals de Ronde van Lombardije. Het WK wielrennen wordt op 3 oktober in Australië gehouden. De afzegging van Geesink is een flinke tegenvaller voor de oranje selectie, die dit jaar weer met negen renners aan de start mag verschijnen. Deze week maakt Van Vliet zijn voorselectie bekend. Het weer, eerst regen, later vanuit het westen droog, een stevige westenwind.